Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Femke Merel van Koten stapt uit de Partij voor de Toekomst, meldt het AD. Drie maanden geleden richtte ze deze partij op met oud-50-plus-leider Henk Krol. In het AD zegt Van Koten dat ze buiten de bespreking is gehouden... met de groep Otte van voormalig bestuurslid van Forum voor Democratie, Henk Otte. Die gesprekken gingen over de fusie tussen de partijen. Volgens Van Koten is ze voorgelogen en gaan haar principes niet samen met die van Otten. Eerder stapte ze uit de Partij voor de Dieren. Van Koten gaat nu weer verder als zelfstandig Kamerlid. De politie heeft honderden tips binnengekregen... het onderzoek naar de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. In een video die gisteren gepubliceerd werd... liet de politie weten te zoeken naar de bestuurders van een grijze Mazda 3. Het meisje werd eind juli uh, doodgevonden langs de dijk tussen Monnikendam en Marken. Volgens de politie is ze waarschijnlijk omgekomen door een aanrijding. Een Nederlands zoek- en reddingsteam is onderweg naar Libanon. Vanavond vertrokken twee vliegtuigen vanaf vliegbasis Eindhoven... om in Beirut te helpen met het zoeken naar overlevenden onder het puin. Het team bestaat uit meer dan 60 reddingswerkers en acht honden. In Beirut is het dodental opgelopen tot 135. Zo'n 5000 mensen raakten gewond. Facebook heeft woensdag een bericht verwijderd van president Trump over het coronavirus. Volgens Facebook was de boodschap in strijd met de regels over misleidende informatie over corona. Trump had een tv-fragment gedeeld waarin hij zei dat kinderen bijna immuun zijn voor corona. Het is voor het eerst dat Facebook een bericht van Trump verwijdert. Eerder verwijderde Twitter al wel een bericht van de president. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. En dan het weer. Het is droog en helder. De temperatuur daalt tot een graad of 15. Overdag is het opnieuw droog en zonnig.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 This is going up for all the holidays makers. All the ladies who can shake that town. You know we get it down. Such things that can break it down. You must sky, and soul be the flower. Let the earth be the land.